Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vieren op een basisbedrag van 3500 euro smartengeld. De agenten hadden de vergoeding geëist omdat ze doodsangsten hebben uitgestaan tijdens de rellen. Dat heeft volgens de rechtbank grote gevolgen voor hen gehad. Zes agenten zeggen dat ze last hebben van een posttraumatisch stresssyndroom. Zij krijgen elk 2100 euro extra smartegeld. geld. De Oekraïense premier Yatsenyuk wil dat het parlement voorbereidingen treft voor een mogelijk NAVO-lidmaatschap. Daarvoor moet de officiële Oekraïense status van niet gebonden land worden geschrapt. NAVO-secretaris-generaal Rasmussen zei in een reactie dat de NAVO een Oekraïense koerswijziging volledig respecteert. De uitspraken van Yatsenyuk volgen op berichten van gisteren dat de Russische militairen met de separatisten meevechten in het zuidoosten van Oekraïne. De Russische president Poetin heeft de omsingeling van Donetsk en Lugansk vergeleken met de belegering van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Poetin zei dat het optreden van het Oekraïense leger hem herinnert aan Duitse fascisten en bezetters die onze steden omsingelden. De president zei verder dat hij Russen en Oekraïners als één volk ziet. Het echte probleem van de crisis in Oekraïne is volgens Poetin dat Kiev niet serieus met de separatisten wil onderhandelen. Judoka Kim Polling is op het WK judo in de categorie tot 70 kilo uitgeschakeld. Ze verloor in de halve finale kansloos van de Colombiaanse wereldkampioene Alziar. Polling gaat nu naar de herkansingen waar ze nog brons kan veroveren. Feyenoord heeft pittig gelood voor de groepsfase van de Europa League. De Rotterdammers treffen in hun groep titelhouder Sevilla uit Spanje, het Belgische Standaard Luik en Rijeka uit Kroatië. PSV krijgt te maken met het Griekse Panathinaikos, het Portugese Estoril en het Russische Dynamo Moskou. Het weer, vooral in het zuiden en oosten een bui, in het westen de meeste zon bij een graad of 21. Morgen bewolkt en regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en Eembrugge 5 kilometer. En verderop nog eens een keertje 4 kilometer voor knooppunt Hoevelaken. Richting Amsterdam op de A1, daar staat tussen knooppunt Eemles en Blarikum 4 kilometer door een gestrande vrachtwagen. En die blokkeert bij Blarikum de rechte rijstrook. Nog een stuk verderop richting Amsterdam staat 5 kilometer tussen Gooimeer en Muiderslot.